Annette Schut met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn miljoenen mensen de straat op gegaan uit protest tegen het beleid van president Trump. In meer dan 3000 steden en dorpen werden zogenoemde no-kings-protesten gehouden. Volgens de organisatie deden zeker 8 miljoen demonstranten mee. De belangrijkste betoging was in de stad Minneapolis... waar onder andere senator Bernie Sanders sprak. Bruce Springsteen trad erop met zijn protestlied Streets of Minneapolis... dat hij schreef nadat twee mensen werden doodgeschoten... door agenten van de anti-immigratiedienst ICE en de grenspolitie. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bereidt zich voor op een wekenlang grondoffensief in Iran, melden Amerikaanse bronnen aan de Washington Post. Een mogelijk grondoffensief zou niet de vorm krijgen van een volledige invasie, maar bijvoorbeeld een combinatie van speciale eenheden en reguliere troepen, schrijft de krant. De militaire plannen zouden al weken in ontwikkeling zijn. Het is nog onduidelijk of president Trump ook daadwerkelijk toestemming zal geven voor een grondoffensief. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zes mensen gedood... meldt persbureau Reuters op basis van medisch personeel. Israël viel twee politieposten van Hamas in Gan Yunis aan. Volgens Reuters werden drie politiemannen gedood en drie burgers, onder wie een meisje. Vier mensen raakten gewond. In het centrum van de Engelse stad Derby, in het midden van het land... is een automobilist ingereden op voetgangers. Daarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt... van wie sommigen ernstig, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden. Het gaat om een man van in de 30. De politie zegt dat er verder geen gevaar dreigt. Het weer. Vanochtend eerst zon, maar in de middag wordt het bewolkt. Vanavond gaat het regenen. Het wordt een graad of 10. Morgen, maandag, trekken stevige buien over het land. Lokaal met onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 9.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 the one with the long hair. Same old me again today. Yeah. wrong. You can fix your nose if you said so. You can buy all the makeup the Mac can make, but if you can look inside you. make you feel pretty.